van het openbaar vervoer in Den Haag bezuinigingen door het kabinet van 165 miljoen euro. Er kan 23 miljoen euro worden bezuinigd, zijn minister minder worden bezuinigd, zijn minister Schultz deze week. En de vakbonden en actievoerders vinden dat nog steeds veel te veel. Gisteren was er een staakje in Amsterdam, morgen is Rotterdam aan de beurt. Personeel van sociale werkplaatsen voert vandaag actie in Hoofd in Gelderland. Daar vergaderen de gemeenten over een bestuursakkoord waarin onder meer afgesproken is dat bezuinigingen komen op sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat ze te veel moeten bezuinigen en willen op dat punt niet instemmen met dat akkoord. Met de actie wil het personeel van de werkplaatsen de gemeente onder druk zetten om hun poot stijf te houden. Ook de vakbonden en de oppositiepartijen voeren actie. Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EHEC-crisis warm optreedt. Bij Knevelen van der Brink zei hij dat niemand de regie heeft. Iedereen geeft zijn mening van de deelstaatminister tot de landelijke minister. Dat is volgens haar onhandig en verwarrend. Schippers toonde ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee worstelt. Als je ziet dat veel mensen ziek worden en sterven, wil je waarschuwen als je denkt dat je de oorzaak weet. Al dus Schippers. De Dicté en Nederlandse taal wordt dit jaar geschreven door Arnon Gunberg. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, een van de organisatoren van het dicté. De schrijver is bekend van boeken als de Asielzoeker en Phantom Pijn. Sinds vorig jaar heeft Gunberg een dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant. Hij is de opvolger van Tony Wieringa, die vorig jaar een dicté schreef voor Vlaamse en Nederlandse taalpuristen. De 20e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt uitgezonden op 15 december. Het weer nog vanochtend bewolkt en eerst nog wat regen, later vanuit het westen droog. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon af en toe door. Door 16 graden aan zee en gaat het 19 in het zuidoosten. Komende dagen wisselen bewolkt en een enkele bui. Maximaal liggen dan rond de 18 graden. Dit was het en dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 I said, yeah, they said I wasn't The whole thing was dope and you know that I am rhymed up Three days later, go see the doctor Rocked the to the left, rocked the to the right. She felt so good, heart was so I said goodnight.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 Michael the way Cause she was hotter than an oven and I had to learn the hard way Stay in the microwave, you know, But The whole thing was dope and you know that I rocked Days later, go see that I heard I went the doctor's office.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 The only thing you can do is just kick him." Go your a body As I turned around to receive my injection Said next time I'll use some protection If I see another girl, man, I can in pay attention I'm walking in the other direction Cause I don't wanna do the sick, sick thing So I'm keeping my dick inside my pants And if I see another girl, man, I know I can rock her So I push up, I'll make her go see the doctor Dit is de hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. the limit the you. follow seen. It's more than a second Zie je via de kabel op 104.5 en in de eten op 106.9. Straks meer. ZFM. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...